Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een KLM-vlucht van Londen naar Amsterdam heeft vertraging opgelopen... door verdacht gedrag van twee mannen. Ze zijn uit het toestel gehaald dat volgens getuigen met politiehonden is doorzocht. De KLM wil leng kwijt dat de vlucht vanaf Heathrow... vanwege een incident vertraging had. Nederlandse journalisten aan boord twitterden dat de twee mannen zich merkwaardig gedroegen. Het toestel was al een taxiën, maar keerde terug naar de gate. In Bangladesh zijn twee oppositieleiders geëxecuteerd. Ze waren schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden... gepleegd tijdens de oorlog met Pakistan in 1971. De twee werden opgehangen nadat president Hamid een gratieverzoek had verworpen. In Bangladesh wordt rekening gehouden met felle protesten. In de aanloop naar de executies is opgeroepen tot demonstraties en landelijke stakingen. In Leersum in de provincie Utrecht is vanavond een straat ontruimd vanwege explosiegevaar. Explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld en die vond een kleine hoeveelheid vuurwerk. Uit voorzorg werd de omgeving in een straal van 100 meter rond de woning ontruimd. Het ging om zo'n 25 huizen. De bewoners zijn opgevangen in een sport- en cultuurcentrum in de buurt. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Salt Lake City heeft Tetjan Bloemen het wereldrecord van Sven Kramer op de 10.000 meter verbeterd. De schaatser die in Gouda is geboren komt uit Canada. Hij verbetert het record met ruim 5 seconden. In de Eredivisie voetbal is de achterstand van PSV op koploper Ajax verder opgelopen. De Eindhovenaren speelden vanavond in Tilburg met 2-2 gelijk tegen Willem II. Ajax won thuis met 5-1 van Cambuur en staat op de ranglijst nu 4 punten voor. AZ won voor eigen publiek met 3-1 van Heerenveen. Rode JC verloor thuis met 5-0 van Pek Zwolle. En de Graafschap verloor voor eigen publiek met 2-1 van FC Groningen. Het weer, de komende uren mogelijk nog een bui in de kustprovincies.